spoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Brussel zijn sinds gisteravond nu vijf mensen opgepakt... naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Vannacht werden twee broers en een vriend opgepakt. Vandaag werden bij een huiszoeking nog eens twee mensen gearresteerd. Het is niet bekend waarvan de vijf arrestanten worden verdacht. Belgische justitie heeft alleen gezegd dat bij de huiszoekingen... geen explosieven of wapens zijn gevonden. Na nou, FIFA-topman Sepp Blatter gaat ook UEFA-voorzitter Michel Platini in beroep. De twee zijn door de ethische commissie van de FIFA voor acht jaar geschorst. Aanleiding is een schimmige betaling van Blatter aan Platini van 1,8 miljoen euro. Platini noemt de straf een aanfluiting. De oranje handbalsters zijn terug in Nederland... na het behalen van de zilveren medaille bij het WK in Denemarken. Op Schiphol werd ze onthaald door supporters en leden van de Handbalbond. Handbalsters waren erg onder indruk van de opkomst. En ook bondscoach Henk Groener is aangenaam verrast, vooral door het enthousiasme in Nederland. Daar zit je in een bubbel, zei hij. Je leeft van wedstrijd tot wedstrijd. Thuis op de bank beseft iedereen straks pas wat er is gebeurd. Het toestel van Air France, waarin gisteren een verdacht pakketje werd gevonden, is met alle passagiers aan boord geland in Parijs. Bij aankomst zijn een man en een vrouw door de politie aangehouden, melden Franse media. Na verhoor is de vrouw weer vrijgelaten, de man zit nog vast. Air Frans heeft tegen hem aangifte gedaan wegens het hinderen van de luchtvaart... en het in gevaar brengen van het leven van passagiers en de bemanning. In een van de wc's van de Boeing was achter een spiegel iets gevonden dat leek op een explosief. Vooral omdat het vastzat aan een kookwekker. Na onderzoek bleek dat het om een netbom ging. Het weer. Bewolkt er nog wat buien, later op de dag wordt het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 11 en het gaat flink waaien.